van der Linde met het NOS-journaal. Wagner-leider Prigozhin heeft onder luid applaus het legerhoofdkwartier in Rostov aan de Don verlaten. Dat is te zien op beelden op sociale media. Hij zal zich vestigen in Belarus. Volgens het Kremlin is dat het resultaat van bemiddeling tussen Prigozhin, president Poetin en de Belarussische president Lukashenko. De opstand van Wagner in Rusland lijkt daarmee ten einde. Afgelopen nacht nam het huurlingenleger de Zuid-Russische stad Rostov in. Ook trokken ze op naar Moskou, maar de hoofdstad werd niet ingenomen. Vanavond riep Prigozhin zijn manschappen op zich terug te trekken om bloedvergieten te voorkomen. Het is onduidelijk wat de precieze voorwaarden van de bemiddeling zijn. Volgens het Kremlin wordt Prigozhin in elk geval niet meer vervolgd voor landverraad. Het reisadvies voor Nederlanders in Rusland is verder aangescherpt. Eerder gold al voor bepaalde regio's een negatief reisadvies... maar dat is nu uitgebreid tot het hele land. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... blijft de situatie in het land in hoge mate onvoorspelbaar. Nederlanders in Rusland wordt aangeraden het land te verlaten. Het ministerie benadrukt dat wie achterblijft niet kan rekenen op steun van de ambassade. In Duitsland zijn een volwassene en een kind omgekomen bij een ongeluk met een shovel. De machine werd gebruikt voor een plezierritje. Een groepje kinderen zat in een kooi die omhoog werd gehouden door de shovel. Dat ging mis. Twee mensen overleden ter plekke. Tien kinderen raakten gewond. Maarten van der Weijden gaat zondag verder met zijn Elfsteden-triathlon. Hij zou eigenlijk zaterdag al finishen in Leeuwarden. Maar volgens de organisatie van de triathlon is Van der Weijden te moe en gaat hij eerst slapen. Het weer nog, het koelt af naar 13 tot 17 graden. Morgen veel zon en dan is het ook een stuk warmer. In de middag wordt het tot 28 graden aan zee, tot 32 graden in het zuiden. Overdag blijft het droog.